Nieuws van 12 uur. Dit is Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. De speciale aanklager die in de VS is benoemd om de banden tussen de Trump-campagne en Rusland te onderzoeken, verdeelt Amerika. Dat zei president Trump op een persconferentie in het Witte Huis. Die werd gehouden vanwege het bezoek van de Colombiaanse president Santos, maar waar Trump vooral vragen kreeg over het onderzoek. Trump vindt het tijd dat zijn regering weer verder gaat met besturen. Er zijn geen illegale afspraken met Rusland en het hele onderzoek is een heksenjacht, zei hij nogmaals. Toyota, Subaru, Mazda en BMW hebben voor een half miljard dollar geschikt in het Amerikaanse airbag-schandaal. Door een productiefout in het mechanisme konden de airbags plotseling ontploffen. Daardoor zijn zeker elf bestuurders om het leven gekomen. De producent van de airbags had al voor een, half miljard, had al voor een miljard geschikt. SP-leider Roemer wil nog steeds niet in gesprek met de VVD over eventuele regeringsdeelname. CDA-leider Buma had bij informateur Schippers gepleit voor onderhandelingen met de SP... omdat hij zegt te vrezen dat de formatie in een impasse belandt. Maar Roemer had de VVD al voor de verkiezingen uitgesloten en blijft daarbij. De opbrengst van de verkoop van een gedicht van Anne Frank... gaat gedeeltelijk naar de oprichting van het Holocaust Namenmonument. Het handgeschreven velletje uit een Poesie-album... werd op een veiling voor 140.000 euro verkocht... door een vriendin van Anne Frank, Jacqueline van Maarsen. Zij doneert 50.000 euro daarvan aan het monument. Voetbal, Rode JC en NEC hebben een eerste stap gezet om zich te handhaven in de eredivisie. Beide clubs wonnen hun, uitwedstrijd in de tweede ronde van de nacompetitie. Rode JC won met 1-0 van Helmond Sport en NEC met 3-1 van Emmen. Van een Dam en NAC speelden gelijk met 2-2. Ook MVV Kambuur eindigde in een gelijkspel. In Maastricht werd het 1-1. Het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en trekken een paar buien over het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden.